Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Obama, State of the Union, heeft gezegd dat het dit keer geen traditionele toespraak wordt met maatregelen die hij het komende jaar wil uitvoeren. Obama wil met een toekomstvisie komen. Op het balkon van het congres staan 24 stoelen voor mensen die symbool staan voor zijn presidentschap. Eén stoel blijft leeg als symbool voor de slachtoffers van vuurwapengeweld in Amerika. De pogingen om vijf gestrande potvissen op Texel te redden gaan komende ochtend verder. Het is nu te donker en het weer is te slecht. Volgens reddingswerkers is een verantwoorde en zinvolle reddingsoperatie nu niet mogelijk. De noodverordening op het strand blijft van kracht. Dat betekent dat verder niemand in de buurt mag komen. De vijf potvissen werden gisteren aan het eind van de middag op Texel ontdekt. Twee dieren zouden inmiddels dood zijn. Bij een schietpartij in Den Haag zijn aan het begin van de avond een man en een vrouw om het leven gekomen. De vrouw lag op straat, de man zat in de auto. Het is niet bekend waarom er is geschoten. De politie in Den Haag onderzoekt of de schietpartij een ruzie was in de relationele sfeer. De laatste Nederlandse klanten die nog geld te goed hadden van IceSafe krijgen dat de komende dagen terug. Het gaat om spaarders die meer dan 100.000 euro op de IJslandse bank hadden staan. Belangengroep IceSaving heeft bekendgemaakt dat ook de laatste 15% van het uitstaande bedrag wordt terugbetaald. IceSafe ging in 2008 ten onder door de crisis. De bank had ook veel Nederlandse spaarders die waren afgekomen op de hoge rentes. Spaarders die minder dan een ton te goed hadden kregen hun geld al eerder. Het weer nog vannacht buien, minimumtemperatuur 3 graden. Overdag bewolkt en regen. In de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger en het wordt 5 tot 7 graden.